Van 9 uur. Het is Lieselot Thomassen met het NOE. De Britse politie heeft foto's gepubliceerd van de zelfmoordterrorist... die maandag een aanslag pleegde in Manchester. De recherche hoopt dat mensen de dader, Salman Abedi, herkennen... en dat ze meer weten over waar hij de dagen voor de aanslag was. Ook wil de politie graag weten wat Abedi die dagen heeft gedaan... en met wie hij contact heeft gehad. British Airways wil het grootste deel van de vluchten vandaag weer volgens schema laten vertrekken. De luchtvaartmaatschappij kwam te gisteren met een storing waardoor al het vertrekkende verkeer vanaf de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick stil kwam te liggen. Het is niet duidelijk of de storing helemaal voorbij is. De hoofdprijzen van de extra trekking van de staatsloterij zijn allemaal naar spelers gegaan die in de periode 2000 tot 2008 daadwerkelijk abonnee waren. De vijf winnaars uit Utrecht, Drenthe, Limburg en twee uit Noord-Holland krijgen allemaal een miljoen. De staatsloterij hield de zogenoemde sorry-trekking omdat niet was verteld dat in die periode ook niet verkochte loten meededen aan trekkingen en dat maakte de winkans aanzienlijk kleiner. In een afvalverwerkingsbedrijf in het westelijk havengebied in Amsterdam woedt nog altijd brand. Die brak gisteravond rond half acht uit in een opslagruimte met huishoudelijk afval. De brandweer kon moeilijk bij de brandhaard komen omdat delen van het gebouw zijn ingestort. De Libische extremistische militie Ansar al-Sharia stopt ermee. De groep heft zichzelf op vanwege grote verliezen. Ansar al-Sharia vocht in het oosten van Libië tegen andere milities en regeringstroepen. Volgens de VS is de militie verantwoordelijk voor de aanval op het eh, Amerikaanse consulaat in Benghazi in 2012, waarbij de ambassadeur en drie andere Amerikanen omkwamen.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 Wellicht ook omdat in die stijlen een stukje van de culturele entiteit van het land en zijn inwoners zit vervat. Voor niet-Amerikanen lijkt het soms niet te begrijpen wat de Amerikanen zo aantrekt in dit soms naar onze smartlappen neigende muziekgenre. Zelf ben ik overigens ook overgoten met een country sausje. Zij het dat er best een vleugje roll in mag zitten. Whiskey Gentry met rock roll Band. Lekker om zo te beginnen aan de tweede uur. I wanna play. Welkom bij de tweede uur van Crossroads.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 Take a minute and just look me over. Well, I'm not a kid anymore. You know, I've always been a dreamer. Never found heeft Willy het over het eeuwige medelijden. Het is weer zo'n typische Nelson-song geworden. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. I followed you to hell and back. I'll follow you again. No matter where you take me, it's someplace that I ain't been. And I'll go to hell believing true love, you're still my friend. From the start to the finish, and until the bitter end, I live my life believing True love, you're still my friend. The whole damn thing is over, and we reach our journey's end. I'll leave this world believing in true love. You're still my friend. The road was always rocky Trouble waiting around every bit. I'll go to hell believing in true love. You're still my friend. You taught me how to twist and turn and bend before I break. And fake it till I make it, all for true love's sake. worth all the heartaches, and I'd do it all again. But I'll leave this world believing in true love. You're still my friend. When the whole damn thing is over, never to be again. I go to hell believing true love, you're still my friend. I can't escape this prison, the cell I'm living in. Where memories guard the inmates and true love, you're still my friend. Zij werd geboren op 10 februari 1964 in Gauss, Texas, in een familie van gospelzangers. Op haar veertiende was ze soliste in het plaatselijke koor. Later studeerde ze muziek en geluidstechniek en werd zangeres in een bluesband en trad veelvuldig op in bars. Richland Woman Blues, een gospel in de oude stijl waarbij Ruthie Foster klinkt alsof je een 78 toerenplaat op hebt staan. Maar het geheel is niet storend, het klinkt prima, het hoort bij het sfeertje. cover van deze week. Terry Clark bracht het met haar versie van Poor Poor Pitiful Me in de States niet verder dan een 47e plaats. Wat dat betreft deed zij het in haar thuisland Canada stukken beter. Want daar bereikte ze in 1996 de eerste plaats. Crossroads, nummer 1 country hit. Frankie Lafarge was onlangs in ons land. Zijn muziek is geïnspireerd door de folk en blues. En waarschijnlijk heeft hij bij zijn optreden in Paradiso ook Better Man Than Me ten gehore gebracht. Heet van de naald. presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. Mel McDaniel is in 2011 overleden en we kennen hem allemaal van hits als Stand Up en Babies Got Her Blue Jeans On. Ik heb echter gekozen voor een minder bekende song, Roll Your Own. today's too strong. Dang, baby, pretty, roll your own. Roll your own. Roll your own. leave a rose behind when you finally find a roll your own. Roll your own. There's raspberry, strawberry, pretty red wine. tasting good, you gon' the paper keeps turning, extra falls out. Don't give up, cause after a while you'll be smoking right on with a big old smile. So share it with a friend. Let them pass it along, everybody. Roll your own. When you finally get the touch, you won't smoke so dang much. Roll your own. You leave the rain. Ook Emmylou Harris, hoewel nog actief, behoort langzamerhand tot de sterren van toen. De liefhebber geniet nog steeds van haar en ikzelf trouwens ook. Zeker als ze de laatste dans voor mij bewaart. Mercy, een grote naam in Canada, sluit dit blokje af met een ode aan zijn thuisland. I see your beauty every morning when the sun comes shining through. I've seen countless sights like northern lights. You're an old friend, tried and true. And in years from now, I'll remember how I was proud to take a stand. I love you, Canada, my home and native land. I see our future in our children, so proud, strong, and free. One family, hand in hand, from sea to shining sea. I know this father's son is not the only one doing. my home and native land. And even with times are bad, and it's been hard to make it through this country say Back to the Future. John Carter Cash, het enige kind van Johnny en June, gaf het gedicht van zijn vader Gold All Over the Ground aan Brad Paisley. Die had het nog nooit eerder gezien of gelezen, pakte zijn gitaar en begon te zingen. Het voelde net alsof mijn vader nog leefde, alsof hij er nog was, zei John Carter Cash. Paisley wist het gedicht direct om te zetten in een ontroerende ballad. Een magisch moment, de song is terug te vinden op Brad Paisley's nieuwe album Love and War. Real Country If I had you at my mercy, there's no telling what I'd do. But I'd sit and make you listen for an hour, maybe two. And then you'd know I need you every day that rolls around. And your feet would walk on velvet with gold all over the ground. soft breeze at your back, a sky full of diamonds, and your nights would not be black. Yes, you would really love it, and if you're ever down, I'd give you rows of roses and gold. and carry you across every stream I see, and I'd bundle you in kindness until you cling to me. We'd sit beneath strong branches, my arms would twine around. I'd turn your green arms would twine around, I'd turn your green to emerald. And your skies full of diamonds, and give you gold all over the ground. person responsible for me still being alive, she and God. In de rubriek Hitsongs breng ik een bezoek aan de Amerikaanse country charts. Rascal Flats is een van de populaire groepen in de States. Momenteel staan ze in de charts met Yours If You Want It. Ook Chris Stapleton is daarin terug te vinden met de voorbode Broken Halos van zijn nieuwe album. Luke Bryan sluit dit blokje af met zijn hitversie Fast. sipping this bottle of wine, a lone star hanging in the sky with a wish left on it. And it's yours if you want it. And this wildflower from the neighbor's yard, a real slow dance in the moonlight dark, this hand in my pocket. Oh, baby, just call it, cause it's yours if you want it. spaghetti from Port Swing. Every word of every song I sing, my jacket when it's cold. Oh, baby, don't you know? You got a place lay your head on the other side of my empty bed, and it's just made for falling. And it's yours if you want it. It's yours if you want it. Crossroads, Kees de Haan. Fast. That's the kind of car you want to drive when you're 16. just like too fast. Fast. That's what your parents said when we Justin Towns Earl, zoon van alternatieve countryster en producer Steve Earl, groeide op in Nashville, het mekka van de country. Justin had zijn inspiratie uit zijn directe omgeving en mengt daarbij hedendaagse Americana met Southern Soul, met als sprekend voorbeeld Faded Valentine. Getipt voor de top. Faded Valentine Turned up at the corner Yeah time. Just thought I'd tell you that I love you, that I want you, always on my mind. Take you back to days long ago. chest. Warm breath on the back of your neck, faded valentine, wasted words, cheap as dirt. cover tijd om afscheid te nemen. En ik ga er als een speer vandoor in mijn Big White Volvo.